Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Twee zussen en een ex-vriendin hebben belastende verklaringen tegen Willem Holleder afgelegd, meldt De Telegraaf. Volgens de krant schetsen de drie een huiveringwekkend beeld van de crimineel. Holleder staat vanaf morgen terecht op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidaties. De getuigenverklaringen zouden twee jaar geleden al zijn afgelegd, maar vanwege het risico op wraak besloot het Openbaar Ministerie pas onlangs om ze te gebruiken. Dit zou ook de reden zijn dat Holleder onlangs is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. Mantelzorgers melden zich vaker ziek, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Vooral mensen die langer dan twee jaar mantelzorg verlenen zijn minder gezond. Hoewel het ziekteverzuim mogelijk voortkomt uit de combinatie zorg en werk, blijkt uit het onderzoek dat de meeste mantelzorgers niet minder gaan werken. Kinderen met koorts krijgen te vaak antibiotica voorgeschreven door de huisarts, terwijl daar in veel gevallen geen medische reden voor is. Dat schrijven twee artsen van het Erasmus MC in hun promotieonderzoek. De onderzoekers roepen huisartsen op om terughoudend te zijn. Door antibiotica te vaak onjuist te gebruiken kunnen bacteriën resistent worden. In de Amerikaanse staat Utah kunnen ter dood veroordeelden voortaan weer door een vuurpeloton worden omgebracht. Dat mag alleen als de dodelijke injecties die gewoonlijk worden gebruikt niet beschikbaar zijn. Utah is de enige staat in de Verenigde Staten waar een vuurpeloton weer mogelijk is. Het geld dat via Giro 555 is ingezameld voor de strijd tegen ebola... heeft inmiddels meer dan 200.000 mensen bereikt. Ruim 30 van de ongeveer 10 miljoen euro die de landelijke actie opleverde... is de afgelopen maanden besteed aan duizenden lijkzakken en beschermende pakken... voedselhulp, hygiënemiddelen en alternatief onderwijs. Het weer. Toenemende bewolking, maar in het oosten nog wel wat zon. In de loop van de dag vanuit het westen wat regen. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nu al files met meer dan 5 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Knopen Terbrechtseplein 4 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort.